temptation Knowing full well the earth will rebel Into your wide open arms No way to break this spell Break this spell it gets you down, but that's okay. You've been pushed right, you feel the pain, and when you fall, just lean on me, cause you never.